Tot nu toe zijn drie militairen en een onbekend aantal gevangenen omgekomen. Rotterdam en Utrecht-Den Haag vielen veel treinen uit. Rond half één had ProRail alles gerepareerd en kwam het treinverkeer weer op gang. Tennisser Igor Sijsling heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. Het is de eerste Grand Slam toernooi waarin Sijsling maandag begint. Hij is de tweede Nederlander in het hoofdtoernooi. Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Spanjaard Riba. Seisling moet tegen de Rus zien. Het weer, in het westen nog buien, de minima liggen rond de 12 graden. Ochtends neemt de kans op buien in het hele land weer snel toe en is er ook weer kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal.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 In een verklaring zegt de NAVO dat bij luchtaanvallen bij de stad Brega voertuigen van de oppositie zijn geraakt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het NAVO-bombardement was in een gebied waar opstandelingen in gevecht waren met militairen van kolonel Gaddafi. De NAVO heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor de beschieting. Het CDA wil weten waarom het Openbaar Ministerie heeft besloten om de pedofiele vereniging Martijn niet te vervolgen. De Tweede Kamerfractie heeft minister Opstelten om uitleg gevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen bewijzen dat via de site van de vereniging strafbare handelingen zijn gepleegd. Het CDA in Hengelo heeft de kwestie bij Kamerlid Omtzigt aangekaart, omdat de woordvoerder van de pedofiele vereniging in die stad woont. De partij zegt dat de man verstoorde denkbeelden verspreidt. De Amerikaanse president Obama gaat zelf twitteren. Hij is met bijna 9 miljoen volgers een van de populairste twitteraars, maar liet zijn berichten tot nu toe schrijven door zijn medewerkers.